Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemengde reacties op de plannen van de vier partijen die praten over een nieuw kabinet. PVV, VVD, NSC en BBB willen onder meer het strengste asielbeleid ooit... en een goedkopere kinderopvang. Deze mensen in Heerlen zien het wel zitten. Dat is ook wel goed nieuws, vind ik. Want u bent moeder? Ja. Ja, dat is toch wel prijzig, hè? Lukt, hè, kabinet? Ja, gelukkig wel, hè. PVV, ja. daar gaan we voor. Heeft u gehoord wat ze allemaal gaan doen? Eh, ik heb niet heel veel onder, eh, gezien eigenlijk. Dus ik, weet, ik laat me weer even verrassen. Dus, eh. Maar niet iedereen is blij. VVD'er Erik van der Burg is nu nog staatssecretaris van asiel... in het huidige demissionaire kabinet. Hij heeft keihard geknokt voor zijn spreidingswet... maar die wordt straks weer teruggedraaid. U weet dat ik doorgaans lag. en dat is vanavond in ieder geval. Heeft u gehuild vanavond? Ja. En eh, ik laat het hierbij voor nu, als je het goed vindt. Dank u wel. Dag. Een Schotse vrouw moet 70.000 pond aan invalide-uitkering terugbetalen. Ze heeft de zenuwziekte MS en kreeg daardoor moeite met bewegen. Tien jaar geleden ging het zo slecht dat ze een uitkering aanvroeg. In de papieren schreef ze dat ze bij alles hulp nodig had. Maar daarna ging het eigenlijk weer beter. Inmiddels kan ze weer zelfstandig lange afstanden hardlopen... maar die uitkering is nooit stopgezet. De vrouw werd betrapt door een fraude-expert en moet het geld dus terugbetalen. En trainer Erik ten Hag heeft gisteren gespeecht... na de laatste thuiswedstrijd van zijn ploeg Manchester United. Het gaat daar dit seizoen met ups en downs... maar toch pakte hij de stadion Mike om de fans te bedanken voor hun steun. Hij zei ook dat hij zin heeft in de finale van het belangrijkste Engelse bekertoernooi... de FA Cup. En I promise you that those players will give everything, but then everything... Hey, eh, to get that cup to win the cup and bring him to Old Trafford. Die finale zou wel eens de laatste wedstrijd van Ten Hag bij Man U kunnen worden. Lang niet iedereen bij de club ziet het na dit seizoen nog in hem zitten. En het weer nog op de meeste plaatsen wolken en buien. Vooral vanmiddag kan er onweer en veel regen voorbij komen. Bij max 20 graden in het zuiden en midden.